Johan Cruijff gaat niet verafloop afloop van een ledenraadsvergadering van de club. Cruijff was de enige die wat wilde zeggen. Er is 4,5 uur vergaderd over de bestuurscrisis bij Ajax, maar wat er de uitkomst van is, is nog niet bekend. De club komt binnen een uur met een verklaring. Vier leden van de Raad van Commissarissen stelden Louis van Gaal deze week aan zonder medeweten van Cruijff, de vijfde commissaris. De ledenraad kan een directiebenoeming niet tegenhouden, maar wel de Raad van Commissarissen naar huis sturen. In de Nieuwe Meer in Amsterdam is een zoekactie aan de gang naar een duiker. Hij is sinds half twaalf vermist en was met andere duikers het water ingegaan, maar de mededuikers zijn hem kwijtgeraakt. De brandweer zoekt met eigen duikers en boten. De problemen met de riolering in Raalte in Overijssel zijn voorbij. Een deel van het rioolstelsel dat was vervuild met insecticiden is zo goed als leeggepompt. Om vijf uur wordt de riolering erin gebruik genomen, zeggen de gemeente en het waterschap. Gisteren kwam aan het licht dat er giftige stoffen op het riool waren geloosd. Vermoedelijk door een bedrijf dat vlooienbanden maakt. Omdat die stoffen schadelijk zijn voor de bacteriën in de zuiveringsinstallatie, werd een gemaal een tijdje stilgelegd. Maar daardoor dreigde het riool in Raalte over te lopen. Tegen het bedrijf is aangifte gedaan. In de Eredivisie heeft Feyenoord uit met 4-0 gewonnen van Vitesse. De Rotterdammers kwamen snel op voorsprong en bij rust stond het al 3-0. Het was de eerste overwinning van Feyenoord na drie nederlagen op rij. ADO Den Haag FC Utrecht eindigde in 2-2. Het weer, vooral in het zuiden af en toe zon. In de rest van het land is het bewolkt en nevelig. Vanavond breidt de mist zich weer uit over het hele land. De minima ligt tussen 5 en min 1. Na vandaag blijft het grijs en rustig herfstweer. Middagtemperatuur ligt rond de 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege de mist is op veel plaatsen de spitsstrook eruit. Een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Diemen en Muiden 3 kilometer. Ook op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij knooppunt Hoevelaken 2. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Afrit Bunschoten 3. Amersfoort richting Amsterdam tussen knooppunt Muidenberg en Muiderslot 2 kilometer.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 Het laatste uurtje ga ik even achter de knoppen zitten. Ja. dat eh, gaat het worden. Ik ga, ik ga een keer op jouw plek even rustig chillen. En jij gaat eh, kijken wat ik normaal doe. Ik sta meestal achter de knoppen. En nu ga jij dat even doen. En jij start de plaatjes in. en we gaan meteen starten het derde uur zondag in Kennemerland met het regio nieuws. En we beginnen met een eh, bericht, natuurlijk hier uit Zandvoort, want ehm, binnenkort is het weer zover. Aanstaande vrijdag, of als het goed is, even kijken. Nee, 9 december is de volgende. Zo van drie weken is Talent of the Voice XL. Het is talentenjacht in Grand Café XL in Zandvoort. En daar kan je natuurlijk aan meedoen. Dan moet je even je e-mail af eh, je gegevens mee naar info.onair-events.nl Heel leuk talentenjacht. 9 december is de volgende info at Kunstenaar Kunstenares Clara de Roy exposeert haar unieke werken met als thema flora en fauna. Haar schilderijen zijn figuratief, abstract en gestileerd. Prachtig. In, in haar werk wordt met de knipoog naar de werkelijkheid gekeken. De sociale beleiding, ongebruikelijke kleurencombinaties en repeterende patronen zorgen voor een onverwacht spectaculair effect. Dat haar werken uniek zijn blijkt uit het feit dat zij met haar schilderij Journey to Freedom werd geselecteerd voor het vierkante ei. Hierbij gaan de Volkskrant, NTR, Cultura en Kunstfactor op zoek naar een groot talent onder amateurkunstenaressen uit alle regio's van het land. Het is eh, bij de Koerraad Art Galerij, op de Noorderstraat 1, ja, nou, wil je meer informatie? Ga naar www.koelraad-art-gallery.nl Oké. Op 18 november. Dat is al geweest dus, maar het, is het hele weekend. Vandaag ook nog. Vandaag ook nog even langs. En ik had het eh, de, tweede uur over Amazing Er is nu een extra Amazing op het, eh, bij Café de Kliksbaan. Een Amazing avond, gezellige Nederlands en Engelstalige meezingers. En eh, de zanger heet Dennis en het vindt plaats op 27 november om half vijf in Café de Kliksbaan, Haltestraat nummer 19. Dus we gaan even met z'n allen weer een lekker biertje drinken. En we gaan gaan ehm, gezellig zingen. Wordt er met al de buren. Ja, <laughs> we moeten wat zijn Naast de vaste tentoonstelling over de geschiedenis van Zandvoort valt er de expositie De Universele Mens te bezichten van Zandvoortse kunstenares Hilly Jansen. Haar exotische droomwereld verbeeldt zich in kunstwerken die eh, zich bevinden op de scheidslijn tussen realiteit en fantasie. Deze expositie <clears throat> het extreme van de ingrediënten die, die, eh, die, ons maken tot wat we zijn, de mens. Op de Zwaluwstraat 1, bij Zandvoort Museum. En als laatste, kom genieten van een heerlijk diner en een fantastische zangeres, Mariette van den Brand. Ook wel bekend van de band Helder. Ik weet niet of ze daar nog in zit of, ehm, of dat is al gestopt, ik heb geen idee. Maar zij gaat zingen, een hele goede zangeres. En ze gaat allemaal mooie en gevoelige nummers zingen voor u en uw partner. Reserveer snel een tafel en dat vindt plaats bij Beach Club Take 5 op de boulevard Paulus Lood 5. En um, reserveren kan eh, via www.beachclubtake5.nl en het vindt plaats op 25 november 2011. Begint om 7 uur tot uh, 11. Kijk voor meer informatie even op beachclubtake5.nl. En die uh, Mariette van de, van de Brand zat dus in de band Helden en hebben een heel leuk liedje gehad. En dat heette Laat Me Leven. Cascada met Miracle. Zometeen eh, informatie over onze collega's van Inspiratie Radio. Dat is op eh, zondag een programma op zondag. Wordt het straks ook nieuws over een gouden documentaire. En verlichting blijft branden. Wil je benieuwd, ben je benieuwd wat het is? Je hoort het zometeen. En laten we even met z'n allen even gaan swingen. Even gaan dansen. Stap uit je stoel. En zing met Narada Michael Walden. I'm alright. Narada, Michael Walden, Tonight, I'm Alright. Lekker liedje, niet heel bekend, maar prima om er zondag mee door te komen. En we gaan even wat nieuws doornemen. We beginnen met ehm, nieuws over de Gouden Documentaire. Want tijdens het filmfestival 2011 eh, van de Nederlandse organisatie van audiovisuele amateurs heeft plaatsgenoot Fred Bourré een gouden medaille gewonnen met zijn documentaire In het spoor van David Livingstone. Het documentaire gaat over het leven en passies van een missionaris en ontdekkingreizigers. David Livingstone, citaat uit zijn dagboeken werden als voice-over uitgesproken door een andere plaatsgenoot, namelijk John Atkinson. Nou, gefeliciteerd. En openbare verlichting in de buurt en langs de boulevard van het uh, eh, Palace gebouw. Eh, brand op het moment van schrijven, dinsdag 15 november, al vijf dagen aan één. Niet alleen als het, eh, als zou, niet alleen als het zou moeten, maar ook in volle, maan, eh, volle zonneschijn brandt de straatverlichting. Navraag bij de gemeente leverde er niets op dan de mededeling vorige week vrijdag dat er getest werd. Toen ook zaterdag en zondag verlichting nog steeds brandde. Even een aantal inwoners geprobeerd eh, dat via de meldlijn kenbaar te maken. Die, echt, die gemeentelijke lijn echter kon niet bereikt worden. zonder van de energie en dus ook zonder van het geld dat de gemeente toch niet bebouwd op de rug groeit. En als laatste nieuws over onze collega's van Inspiratieradio. Want op zondag 20 november 2011 zal de inspiratieradio van vanaf 7 uur in de ZFM studio een cd-release plaatsvinden van het debuutalbum van Flow van Rhodes. Katie Sarney Lottin, zij is eigenares van Beach and Health Center Waves, gelegen aan de boulevard in Zandvoort. Mis de uitzending niet en stem zondagavond af op ZFM 106.9 of 104.5 op de kabel en luister naar Rhodes. Meer informatie te vinden op www.inspiratie Radio.nl. 10 november is dus vanavond. 7 uur. Inspiratie, luister naar ZFM. En Rodus heb ik een keer met de gast gehad bij Entertainment View. is een hele leuke zangeres. Het zingt een beetje lounge was Bob Sinclair met Walt On. Hij is op eh, 18-jarige leeftijd begonnen met eh, als DJ en funk en hip-hop. Is wat ik zei tegen haar. Lekker ding, want jij is lastig.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 Ja, gaat wel, hè. Ja. Hoe gaat het met jou? Voor het eerst achter de knoppies. <laughs> het is, uh... Lijkt wel lente, hè? Zoveel knoppies. Ja, het is moeilijker dan ik dacht. Nou ja, laten we zeggen, je, we hebben nog een half uur zonder in Kenland. Een half uur geef ik aan jou. Je mag helemaal je ding doen, hier op die, op die zender. En maak gewoon lekker je half uurtje lekker programmaatje. Dan ga ik lekker achterover zitten, ga ik even kijken hoe je het, hoe je het doet. Oké, nou, dat wordt wat. Top. <laughs> Aldo Moraal, het laatste half uur bij even person she was yesterday you can care all you want Everybody does it, now it's okay, yeah to you That makes me sweat something about you, girl That makes me sweat I'm lonely gonna get you wet I'm gonna make you sweat I night you won't forget Watching in the club, we light it up Eighty hours, eighty hours. Let the party rock! Guess who stepped in the room? Sky blue, red, full and gold. Peanut butter, I got rum, on unknown. And it's about to be a champagne monsoon. Baby girl, you look legit. Come to my table and take a sip. Open wide, cause we spraying it. 56 bottles ain't paid for shit. I'm gonna get you wet I'm gonna make you sweat I bet you won't forget oh, no. we light it up, hour, hour. Party people, people! Now I want you to grab your bottles, put them up in the air. Now shake, shake that bottle and make it. LMFAO met Champagne Showers. En de vorige INXS met Need You Tonight. Kai Jansen met die End. Um, normaal gesproken hebben we nu uh, Jack de Blauw voor een interview. Maar we hebben net een de telefoon gehad en hij is uh, helaas van de spelen naar het ziekenhuis.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 number five. Mambo number five. Lou Bega is een uh, Duitse zanger die geboren is in uh, 13 april 1975. En hij scoorde deze hit met Number nummer 5. Shake. Kijk je grappie, leuk zoet als een sappie Ballen, ook al was mama altijd wappie goed begin is een halve werk Maar een goed begin is maar de helft De tweede helft, maar ik hoef geen helft Wibbelin was elf, ik deed alles zelf Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv En ik lach in mezelf, want de in ik brein Naar kijk ze kijken, dus blijf kijken Alle dikzakken willen op mijn lijken Mijn broeder, vergeet het ding, stap opzij Ze willen een handtekening Kaleidoscopisch oog Ik kijk omhoog de wereld wordt groot. De wereld is verplaatst, ja. Op je polenpips na. Golf de afstand van je hemel lichaam. Ze is van spectrale klasse. Warm gaat ze krachten heen. Losgepast toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd. Als je naar je kijkt. is als ik naar toe kijk. Zelfs als ik voor je binnen ben Dan weet je dat ik ergens ben Dan ben ik nog In de lucht als stoep. Dan ben ik loser in de sky Met diamonds on mijn nek, bitch, diamonds on my neck Loser in de Geen rap geen peper, geen zang Totdat hij uit het niks op tv kwam Ineens changed zijn hele leven, bam Shows in het weekend, geld op de bank Gelukkig aan het sterren, toch maar telt nog dan. Hij wilde proeven van elke soort drank Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang En na een tijdje zat hij crazy in de put Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een mocha prinsesje op mijn bankje Stemklankje, nog steeds brood op een plankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht, te echt De wereld is verplaatst, ja Op je polenpips na af staat Van je hele lichaam De kist van spectrale klasse Van gaat ze heen Hoe losgepast toen ze naar me lachten Je kijkt terug in de tijd Als je naar me kijkt Ja, ze is praktisch Intermagalactisch Sorry als ik overdrijf Sinds als ik nou boven zelfs als ik ooit binnen ben Dan weet je dat ik ergens ben Dan ben ik kapot En dan lacht als stilstop Dan ben ik liever in de sky met diamonds on mijn nek, Bitch, diamonds on mijn nek Los zo in de sky Met diamonds on mijn nek, Bitch, diamonds on mijn nek, Diamonds on my neck Diamonds on my mijn nek ja, kom maar, kom maar. Sorry, sorry. Eh, jeugd van tegenwoordig met sterrenstof. Door die En dat eh, was jouw uh, ja, half uurtje? Dat was een half uurtje op de radio. <laughs> ja, op de radio. het was, uh, achter de knopjes. het was je debuut, hè? Ja, mijn debuut achter knopjes. Het was je debuut. En zo eindigen we deze zondag in Camerland voor deze zondag 20 november 2011. Bedankt voor het luisteren. En volgende week zijn we er weer. En ik heb gehoord van Tjerk de Blauw uit natuurlijk van de verslaggeving voetbal, dat er een heel spannende wedstrijd aankomt. Namelijk Edo tegen Bloemendaal voor de beker. Dat volgende week en zoals gewoonlijk tot en met de kerst. Eindig gewoon lekker even met een kerstplaatje. Is dat even leuk? En wat dacht je deze? Oh, klassiekertje oh. hoor. Heel fijne werkweek.